Drie uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Wit-Rusland zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan... om te betogen tegen president Lukashenko en voor eerlijke verkiezingen. In Minsk vormden de demonstranten een menselijke keten. En automobilisten reden toeterend rond en probeerden politievoertuigen te hinderen. Ook in andere steden werd gedemonstreerd. Ordertroepen treden al dagen hard op Inmiddels zouden er zo'n 6000 mensen zijn gearresteerd en honderden zijn gewond geraakt. Ook journalisten zijn doelwit van de ordentroepen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken praten morgen over sancties tegen het regime Lukashenko. De spanningen tussen Turkije en Griekenland lopen op. Een Turks onderzoeksschip, begeleid door fregatten, is uitgevaren om te kijken of er ten zuiden van het Griekse eiland Castellorizo gas in de zeebodem zit. Volgens de Grieken begeven de Turken zich in Griekse wateren en moeten ze daar onmiddellijk weg. De landen maken al jaren ruzie over olie en gas in de regio. Griekenland wordt nu gesteund door de EU. De politie in Rotterdam heeft een meisje van 16 opgepakt. Ze wordt verdacht van het neersteken van een ander meisje in een huis in de wijk Spangen. Dat slachtoffer is ter plekke aan haar verwondingen overleden. Over haar is nog weinig bekend. Waarschijnlijk was ze ook ongeveer 16. Wat aan haar dood vooraf ging is nog niet duidelijk. En het KNMI heeft code oranje voor de extreme hitte van de afgelopen dagen beëindigd. Het Weerinstituut verwacht dat de temperatuur de komende dag nergens meer boven de 35 graden zal uitkomen. Het blijft nog wel warm, maar na vandaag volgt een langzame afkoeling, zegt het KNMI. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM blijft wel van kracht.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 Wat ik but I gotta let her go. Spanish bitches love the call. Put my dick shit on the top.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 fez chorar. Chorar por foi que um dia só me fez chorar. Quando estará a lembrar de amor que um dia não soube cuidar? Quando estará a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 自己。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

MCs on the track. To request me banana. Me a the girl them banana farm. Do all of them a request me banana. Till I come and them no want go home. Me Every one time, two time, them want more. Till I come and them no want go home. Me Every three times, sometime them want four. Till I come and them no want go home. Me have a girl, she named Cassandra. mamacita hasta mañana. Eso me duele, eso me duele, eso me duele, eso me duele. And tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make way. You know say, eso me duele. me duele, me me tell me, say me banana sweet. Them say the and size make way. With it, crew, drop. no one go. Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan. I ring up the phone, I ask direction. Them walk come chill from me plantation. Two girl from France, so them want share one of me say way. Me say way, me say way, me say way. Grab me banana until me it's sweet. Them say we, them say we, them say we. Say like. Me say them, me say them, me say them, me say them, me say them, yo. Sick with it, crew drop.